Marnik Zampersen met het NOS-journaal. In Noord-Ierland was het gisteravond opnieuw onrustig. In een stad ten noorden van Belfast werden auto's in brand gestoken... en ook werd een politiebusje bekogeld met benzinebommen. Vrijdagavond waren er op zeker twee plekken ongeregeldheden. Daarbij raakten in totaal 27 agenten gewond. In de regio lopen de spanningen op vanwege de douanegrens... die door de brexit is ontstaan tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. In Amsterdam heeft een grote brand gewoed in een loods van een afvalverwerker. De brand in het westelijk havengebied begon rond half tien in een berg met bedrijfsafval. Aan het begin van de nacht was de brand onder controle. Daarna werd het afval met shovels uit elkaar gehaald en verder geblust. De brand in Amsterdam leidde tot veel rook en stank in de omgeving. Na berichten over arrestaties van prominenten in Jordanië... heeft voormalig kroonprins Hamza gezegd dat hij onder huisarrest is geplaatst... In een video zegt de kroonprins dat hij van het leger heeft gehoord dat hij met niemand mag communiceren. De arrestaties hebben volgens bronnen van persbureau Reuters mogelijk te maken met een samenzwering. De voormalig kroonprins zegt dat hij daar niet bij betrokken is. De gegevens van meer dan een half miljard Facebook-gebruikers zijn gratis aangeboden op een hackersforum. Voor Nederland zou het gaan om ruim 5 miljoen accounts. De data, zoals naam, adres en telefoonnummers... zouden twee jaar geleden zijn buitgemaakt via een hack. Er zijn nog geen aanwijzingen dat criminelen de gegevens hebben misbruikt. In de VS is het dagrecord van het aantal coronaprikken verbroken. Vrijdag werden er 4 miljoen doses toegediend. Zo'n 60 miljoen mensen in de VS hebben inmiddels twee prikken gekregen...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 Hoe? Hoe? Was er bij ineens zo goed? dan ik doe, doe. Hoe zijn we find a friend. Everybody's busy. Can't wait for the night to begin. You work all week long. You work your fingers. some fun, fun, fun, fun.